uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. De AK-partij premier Davutoglu in reactie op de uitslag van de parlementsverkiezingen in Turkije. De partij kreeg ruim 40% van de stemmen. Daarmee eindigde de AK-partij op 258 zetels. Dat kunnen er nog meer worden als de reststemmen van de partijen die de kiesdrempel niet haalden worden verdeeld. Maar de 276 zetels die nodig zijn voor een absolute meerderheid zal de AK-partij niet halen. De winst van de pro-Koerdische HDP heeft dat onmogelijk gemaakt. In het zuiden van Mexico hebben leraren brand gesticht bij diverse stembureaus... uit protest tegen de verdwijning van 42 studenten. Ze dreigen de verkiezingen voor een nieuw lagerhuis lam te leggen... als hun eisen niet worden ingewilligd. Op verschillende plekken vielen ze partijkantoren binnen en stichten ze brand. De leraren eisen onder meer duidelijkheid over het lot van 42 studenten... die in september verdwenen. Er zijn aanwijzingen dat ze zijn gedood door een kartel... en dat de stoffelijke overschotten in brand zijn gestoken. De twee zware criminelen die gisterochtend ontsnapten uit de gevangenis in de staat New York... hebben volgens de politie mogelijk hulp van buitenaf gekregen. Er is een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van het duo. Enkele honderden politiemensen en militairen, helikopters en speurhonden... maken nog steeds jacht op de twee mannen. Ze zijn allebei veroordeeld voor moord. Opnieuw waren de straten van Barcelona vanavond gevuld met tienduizenden supporters van de Catalaanse club. Gisteravond liep de stad al uit na de met 3-1 gewonnen Champions League finale op het Italiaanse Juventus. Vandaag toerden de spelers per bus in een parade door de stad en zorgden de fans voor een gepaste huldiging. De ploeg keerde vanmiddag terug uit Berlijn, waar de finale werd gespeeld. Aanvoerder Xavi en zijn eerste vervanger Iniesti, Iniesta droegen de beker met de grote oren samen uit het vliegtuig. Na de parade door de stad werd het feest afgesloten met een vuurwerkspektakel bij stadion Camp Nou.